Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. Twee dagen regering is de Space Shuttle Atlantis voor het laatst afgemeerd bij het internationale ruimtestation ISS. Een uur voor de koppeling maakt het ruimteveer een soort salto, waardoor de ISS-bemanning foto's kon maken van het kwetsbare hitteschild. De manoeuvre wordt standaard uitgevoerd sinds het ongeluk van de Columbia in 2003 als gevolg van afgebroken hittetegels. De voorlopige resultaten wijzen geen beschadigingen uit. De Atlantis moet 5 ton aan voedsel, reserveonderdelen en wetenschappelijke instrumenten afleveren bij het ISS. Dat heeft 100 miljard dollar gekost en is nu af, waardoor de shuttlevloot kan worden opgedoekt. De vlucht van de Atlantis markeert na 30 jaar het eind van het Space Shuttle programma. Senegal heeft de uitlevering van de vroegere Tjadische dictator Abré uitgesteld. Volgens Senegal heeft de VN om het uitstel gevraagd, omdat Abré in Tjaad geen eerlijk proces zou krijgen. Tjaat wil hem berechten voor duizenden politieke moorden en martelingen tijdens zijn dictatuur in de jaren 80. Habré leeft al 20 jaar in ballingschap in Senegal. Mensenrechtenorganisaties en de regering van Tjaat drongen er jarenlang bij Senegal op aan Habré te berechten, maar dat is nooit gebeurd. Afgelopen vrijdag beloofde Senegal de oud-dictator uit te leveren, maar dat gaat dus voorlopig niet door. Bij het ongeluk met een cruiseschip op de Wolga zijn tientallen kinderen omgekomen. Dat hebben overlevenden in Rusland gezegd. Van de bijna 200 opvarenden wordt ongeveer de helft vermist. Onder hen zijn volgens de getuigen minstens 30 kinderen. De kans dat de vermisten nog in leven zijn is inmiddels nihil. Het schip was op een tweedaagse cruise in de regio Tatarstan, zo'n 700 kilometer ten oosten van Moskou. Het zonk in een paar minuten tijd, op drie kilometer afstand van de kust. Sommige overlevenden wisten zelf naar de kust te zwemmen. Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de ramp op de Wolga. Dan weer, helder, plaatselijke mistbanken minima tussen 7 graden in het binnenland en 14 aan zee.